Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. De voormalig voorzitter van de José Marine is uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De Braziliaan van 83 wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen... tijdens de organisatie van het WK voetbal van vorig jaar in Brazilië. Na aankomst in de VS moest Marine meteen voor een rechter verschijnen... waar hij zei niet schuldig te zijn. De rechter heeft hem huisarrest gegeven en zijn borgtocht is vastgesteld op 15 miljoen dollar. Marien werd in mei in Zurich gearresteerd, tegelijk met nog zes FIFA-officials. Hij vocht zijn uitlevering aan, maar ging deze week toch overstag. Hij was pas de tweede die uitgeleverd wilde worden. Vijf andere aangeklaagde officials zijn nog in Zwitserland. Ambulancepersoneel gaat fors meer verdienen. Volgens de nieuwe CAO, waarover afgelopen avond een voorlopig akkoord werd bereikt, krijgen medewerkers 7,5% meer loon. De afgelopen maanden voerde ambulancepersoneel actie voor meer loon. Verder is afgesproken dat er meer mensen in vaste dienst komen. Jemen is getroffen door de zwaarste orkaan in tientallen jaren. Vooral de zware regen heeft veel schade aangericht. In de kustregio zijn rivieren overstroomd en zijn honderden huizen beschadigd. Duizenden mensen zijn naar hogere gebieden gevlucht. Voor zover bekend heeft het weer drie levens geëist. Jemen is slecht voorbereid op de orkaan vanwege de burgeroorlog in het land. In de Champions League heeft PSV gewonnen van Wolfsburg. In Eindhoven werd het 2-0 door treffers van Locadia en De Jong. PSV is in groep B gestegen naar de tweede plaats... met 1 punt achterstand op koploper Manchester United. Dat won met 1-0 van CSKA Moskou. Manchester City en Real Madrid zijn door winst al zeker van de achtste finales van de Champions League. Het weer vannacht neemt vanuit het zuiden de bewolking verder toe. In het noorden is er kans op een mistbank. Overdag vaak bewolkt en soms wat regen. In het oosten en noordoosten regent het pas laat op de middag. Het wordt morgen 12 tot 15 graden.